René van Brakel met het NOS-journaal. De Nationale Overgangsraad in Libië opereert per direct vanuit Tripoli. Dat heeft een van de leden van de raad gezegd op een persconferentie in de Libische hoofdstad. Tot nu toe was Benghazi in het oosten van het land de standplaats van de opstandelingen. Die stad was het eerste bolwerk van de rebellen. Van daaruit begon de opmars. Gisteravond laat werd nog hevig gevochten in Abu Salim in Tripoli. De wijk ligt vlakbij het voormalige hoofdkwartier van Gaddafi. De opstandelingen vermoeden dat veel leden van zijn regime zich daar schuilhouden. In Zweden is een man opgepakt die wordt verdacht van seksueel misbruik van tientallen minderjarigen. Hij zit al sinds april vast, maar de Zweedse politie heeft de arrestatie nu pas bekendgemaakt. De verdachte zou een meisje van 15 jaar hebben verkracht en zou hebben betaald voor seks met 13 andere minderjarigen. Hij zocht contact met ze via internet en gebruikte daarbij verschillende pseudoniemen. Op basis van de gegevens in de computer van de man denkt de politie dat hij nog 35 meisjes heeft misbruikt. Hun identiteit is nog niet vastgesteld. De Zweedse politie roept slachtoffers van de man op om zich te melden. Israël en de Palestijnse militanten op de Gazastrook zijn voor de tweede keer in een week een staakt het vuren overeengekomen. Volgens de groepering Islamitische Jihad wordt het bestand vanmiddag om 1 uur van kracht. De wapenstilstand zou het resultaat zijn van bemiddeling door Egypte. Zondagavond werd ook al een bestand gesloten, maar dat werd al binnen twee dagen geschonden. Er werden vanuit Gaza raketten afgevuurd, waarna het Israëlische leger vergeldingsaanvallen uitvoerde, ook vannacht nog. Volgens Hamas wordt het nieuwe staakt het vuren gerespecteerd door alle belangrijke militante groeperingen op de Gazastrook.